Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Syrische rebellen eisen dat ze dreigen het vredesoverleg in Kazachstan later deze maand te boycotten en hebben een voorbespreking alvast afgezegd. Volgens de rebellen wordt het bestand vooral ten noordwesten van Damascus geschonden. Het Syrische leger en Hezbollah-strijders zouden daar terreinwinst boeken. Als ze daarmee doorgaan is de wapenstilstand van de baan, zeggen twaalf rebellengroepen in een verklaring. Het gaat om betrekkelijk gematigde groeperingen die tot het vrije Syrische leger behoren. De Israëlische premier Netanyahu is drie uur lang verhoord door de politie, vermoedelijk over beschuldigingen van corruptie. Het verhoor gebeurde in zijn ambtswoning. Netanyahu zou ervan worden verdacht dat hij tienduizenden euro's aan geschenken heeft aangenomen van zakenlieden, onder wie vermoedelijk een Amerikaan. De Israëlische autoriteiten willen niets kwijt over het onderzoek naar de premier. Rond de ambtswoning staan zwarte schermen, zodat er niets te zien is. Netanyahu noemde eerder alle speculaties over een corruptieverdenking onzin. Michael van Gerwen heeft het wereldkampioenschap darts gewonnen. In de finale van het PDC-kampioenschap in Londen versloeg hij de Schotse titelverdediger Gary Anderson met zeven sets tegen drie. Het is de tweede keer dat Van Gerwen de titel wint, eerder, eerder deed hij dat in 2014. De finale ging aanvankelijk gelijk op, maar na een stand van 2-2 liep Van Gerwen op indrukwekkende wijze uit tot 6-2. Maar toen verslapte zijn concentratie, onder meer doordat een onbekende het podium opliep en probeerde de grote beker mee te nemen. Van Gerwen verloor de set, maar wist er even later 7-3 van te maken. Met zijn overwinning verdient de 27-jarige Brabander een bedrag van 411.000 euro. Het weer, eerst in de kustprovincies een bui, later vannacht ook in de rest van het land. Daarbij kan het lokaal glad worden. Minima in het binnenland rond het vriespunt. In de ochtend af en toe zon, maar ook buien. Smiddags is het overal bewolkt en gaat het vaker regenen. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het.